Dit is Ewald de Jong met het NOS-journaal. Het ultimatum aan de schoonmaakbranche is vannacht verlopen. Dat betekent dat schoonmakers vanaf vandaag beginnen met acties. Aanstaande donderdag is er een landelijke protestbijeenkomst in Amsterdam. Volgens FNV-bondgenoten belooft dat de grootste schoonmakersactie in de geschiedenis te worden. De schoonmakers willen dat werkgevers en opdrachtgevers hen met meer respect behandelen. Zij eisen onder meer doorbetaling bij ziekte vanaf de eerste dag en meer tijd om werk te doen. De werkgevers vinden de kostenstijging die daarmee gepaard gaat van 12% te hoog. Ze willen niet verder gaan dan 3%. De laatste grote acties in de schoonmaakbranche waren in 2010. Toen werd er uiteindelijk een cao bereikt na stakingen die 9 weken duurden. Iran heeft voor het eerst een zelfgemaakte brandstofstaaf in een kernreactor geplaatst. De staaf is gemaakt met uranium uit Iran en heeft alle testen doorstaan, meldt een Iraans persbureau. Het land had onlangs al aangekondigd dat de reactor in Teheran voor februari op eigen kernstaven kan draaien. De reactor is nog voor de revolutie in 1979 gebouwd met de hulp van de VS. Westerse landen vrezen dat Iran uranium wil verrijken om er nucleaire wapens mee te maken, maar Teheran ontkent dat. Vandaag werd ook bekend dat Iran een middellange afstandsraket heeft afgeschoten. Dat gebeurde tijdens militaire oefeningen in de straat van Hormuz. De komende dagen wil de Iraanse marine meer raketten testen. In het hele land zijn om 12 uur de eerste traditionele nieuwjaarsduiken gehouden. Door het zachte weer is er vandaag een record aantal duiken van 89. Vorig jaar, toen het veel kouder was, waren het er 64. De grootste nieuwjaarsduik was, zoals altijd, bij het strand van Scheveningen. Alle 10.000 kaartjes waren verkocht. Het weer regenachtig met droge perioden in het noordwesten mogelijk een enkele opklaring. Het is zacht met 10 graden in het noorden tot 13 in het zuiden.